Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Doden gevallen bij gevechten tussen het leger en tegenstanders van president Assad. Volgens een mensenrechtengroep zijn daarbij circa 50 doden gevallen, zowel militairen, deserteurs als burgers. Syrië staat onder steeds meer druk van andere Arabische landen om het geweld te stoppen. Later vandaag verloopt een nieuw ultimatum van de Arabische Liga. Die eist dat Syrië 500 waarnemers toelaat. Gebeurt dat niet, dan dreigen er sancties. Daarbij wordt gedacht aan een luchtvaartboycott, handelsbeperkingen en een verbod op transacties met de Syrische Centrale Bank. Normaal gesproken is de Arabische Liga zeer terughoudend bij het opleggen van sancties. Waarnemend burgemeester Eenhoorn van Alfa aan de Rijn blijft zitten tot 2014. Dan is de fusie tussen de gemeente Alfa aan de Rijn, Boskoop en Rijnwoude afgerond. Eenhoorn wilde zelf graag blijven. Hij maakte als waarnemend burgemeester de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof mee. In april van dit jaar schoot Tristan van der Vlis zes mensen dood en daarna ook zichzelf. Vanmiddag presenteert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid een onderzoek naar het functioneren van de hulpverlening en de crisisorganisatie tijdens en na de schietpartij. De persconferentie is live te volgen via Journaal 24. In Peru protesteren duizenden mensen tegen de komst van een grote goudmijn in het Andesgebergte. Lokale bewoners zijn onder meer bang voor vervuiling van de watervoorziening. Voor de Conga-mijn in het noorden van het land moeten vier meren wijken. De Amerikaanse eigenaar heeft gezegd dat er waterreservoirs voor in de plaats komen, maar bewoners zijn sceptisch. De Peruaanse president Gumala probeert de te bemiddelen in het conflict. De 5 miljard dollar kostende Conga-mijn levert naar verwachting duizenden banen op. De demonstranten zeggen dat de president zijn verkiezingsbeloftes breekt. Humala beloofde in juni de mijnbouw te stimuleren, maar tegelijkertijd lokale gemeenschappen te beschermen. Het weer. Het is droog, minima van 8 graden aan zee tot 4 in het zuidoosten. De dag begint droog, maar daarna vanuit het westen regen.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 see the sky What's practical, what's logical What the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you disappear I'm a slave for you I cannot, I cannot control I really wanna dance tonight with you I really wanna do what you want me to yeah.